Juri met het NOS-journaal. De koeplegers in Mali willen de macht overdragen. Het staat in een gezamenlijke verklaring van het leger en de onderhandelaars van omringende Afrikaanse landen. De militairen willen dat de parlementsvoorzitter van Mali interim-president wordt. Daarna moeten er binnen 40 dagen verkiezingen komen. Ook willen ze amnestie. De koeplegers grepen ruim twee weken geleden de macht in Mali... uit onvrede over de strijd tegen Tuareg-rebellen. In Erika in Drenthe is de openbare bibliotheek door een brand verwoest. Omwonenden werden geëvacueerd en hebben de nacht bij familie of in een hotel doorgebracht. Later vandaag kunnen ze naar huis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De straaljager die in Virginia Beach is neergestort had technische problemen. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. Bij de crash van de F-18 op een seniorencomplex raakten gisteren voor zover bekend zeven mensen licht gewond. Onder hen zijn de twee piloten, zijn een instructeur en zijn leerlingpiloot. VN-chef Ban Ki-moon wil dat het regime in Syrië meteen stopt met het geweld tegen onschuldige burgers. Hij wijst president Assad erop dat Syrië heeft beloofd om geen zware wapens meer in te zetten in dichtbevolkte steden. Dat staat in het vredesplan dat VN-gezant Kofi Annan in Syrië hebben ondertekend. Ook is afgesproken dat dinsdag een wapenstilstand ingaat. De PvdA gaat Kamervragen stellen over een verdwenen dossier van Tristan van der Vlis. Tweede Kamerlid Marcouch wil van minister Opstelten meer weten over de wapenvergunning van Van der Vlis, die een jaar geleden in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. Uit een reconstructie van de NOS naar de omstandigheden waaronder Van der Vlis een wapenvergunning kreeg, blijkt dat informatie over een psychiatrische behandeling uit het dossier is verdwenen. Het weer, overwegend droog, overdag wolkenvelden en af en toe zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het wordt zo'n 8 graden. De paasdagen worden wisselvallig met een iets hogere temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, er wordt geflitst op de A12 tussen Utrecht en Arnhem en op de A32 tussen Heerenveen en Meppel.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 Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one two day. won't get a match, you you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? What you do, eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating, I'm a new one too, huh?